Kok met het NOS-journaal. Rusland en Turkije hebben staakt het vuren afgesproken voor de Syrische provincie Idlib. De wapenstilstand moet om middernacht lokale tijd ingaan. Dat heeft de Russische president Poetin bekendgemaakt... na overleg met president Erdogan van Turkije. De twee bereikten een akkoord na een zes uur durend overleg in Moskou. Na afloop zei Poetin dat hij hoopt dat de overeenkomst een einde maakt... aan de humanitaire crisis in Idlib. De Syrische provincie is het laatste grote bolwerk van de rebellen... die met steun van Turkije strijden tegen het Syrische leger... terwijl Syrië steun krijgt van Rusland. Door het geweld is een grote vluchtelingenstroom ontstaan, vooral richting Turkije. In Italië is het aantal coronabesmettingen fors opgelopen. Er zijn nu 769 nieuwe gevallen bijgekomen... waardoor er nu in totaal 3858 mensen met het virus besmet zijn. 148 mensen zijn overleden. Forum voor Democratie gaat meebesturen in Noord-Brabant. Het CDA wil daar, ondanks alle ophef in de partij... een provinciebestuur vormen met Forum. CDA, VVD, Forum en Lokaal Brabant... hebben principes van samenwerking afgesproken... en werken aan een akkoord op hoofdlijnen. Dat moet begin volgende maand worden gepresenteerd, zegt de VVD-formateur. In de verklaring staat onder meer dat de partijen de hand uitsteken naar iedereen... en dat ze een betrouwbare partner zal zijn bij de uitvoering van het klimaatakkoord. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen Gukman T. voor de tramaanslag in Utrecht... waarbij vorig jaar vier mensen om het leven kwamen. De 38-jarige Gukman T. verwonde ook verschillende passagiers en omstanders van de tram... en het OM ziet de aanslag als een terreurdaad. De derde procesdag liep forse vertragingen op... omdat een van de slachtoffers vanochtend de rechters wilde laten vervangen... omdat die partijdig zouden zijn. Maar de wrakingskamer wees dat verzoek af. Het weer vanavond en vannacht is het grijs en regenachtig. Alleen in het noordwesten is het droger. Morgen verlaat de regen via het oosten het land. In de middag knapt het op, maar er is wel nog eh, overwegend bewolking... met kans op een enkele bui. En het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Volgens altijd beter als de eerste single. En dat was eh, met de deze van Virgil Sharky zeker het geval. A Good Heart kennen we, denk ik iedereen. Maar You Little Thief, die vind ik nog eigenlijk uh, tien keer beter. En eh, dat is uh, meer of meer de echte officiële opening van deze Alternative FM van 5 maart. En de reden waarom ik hem heb gedraaid heeft alles te maken met... Jazeker, want eh, gisteren was het moment daar. Max Verstappen was de eerste Formule 1-coureur die zijn eerste ronde heeft afgelegd op het officiële vernieuwde circuit van Zandvoort. En dat eh, hebben ze geweten ook, want ja, er waren tal van bobo's gisteren op het circuit. dat heb ik even meegemaakt en eh, gezien, tenminste van een afstand dan. Wel te verstaan, want de plaatselijke media dat is een klein slordigheidje richting de organisatie van de Dutch Grand Prix die waren niet uitgenodigd. Dus eh, wat moet je dan doen? Beetje creatief zijn en eh, toch maar gewoon het eh, bericht opschrijven. de single die je net hebt gehoord, Je Little Thief... die draag ik op aan de sportief directeur Jan Lammers. Want hij was degene die met een twinkeling in de ogen gisteren... bij het Sportjournaal dat allemaal zat te vertellen... Of stond te vertellen tegen de NOS-verslaggever Martin Vriesema. Zo van, ja, eindelijk begint het dan het echte grote aftellen. En zeker met zo'n man als Max Verstappen op de baan. Hij vertolkt in mijn ogen eigenlijk een beetje het eh, gevoel... wat hier voor de meerderheid in Zandvoort eh, geldt... die het circuit een warm hart toedragen. Goed, dat was even weer het eh, verhaal rondom de Formule 1. Nu weer gewoon terug naar Alternative FM. Want we hebben namelijk ook een muzikale gast. En wat koper, molenaar, paap eh, hier in Zandvoort zijn... ja, dat geldt eh, in Volendam met eh, namen als Bond, Zwarthoed, Veerman, Tol... Alleen deze jongen die heeft een iets wat andere achternaam. in het echt heet hij Jack of Jack Dane. Jack Dane. Hoe moet ik het zeggen eigenlijk? Ehm, wat je wil eigenlijk. <laughs> <laughs> En mijn, meteen mijn vraag is, want ja, hij komt wel uit Volendam, maar het is niet echt een echte dus Volendamse achternaam. Maar eh, de mensen die eh, de naam Deen eh, kennen, die denken van... hey, dat is toch een supermarktketen boven het kanaal? En dan is jouw antwoord... Jazeker, ik ben ook familie van hem. <laughs> ja. wel nou, van arme tak. Ja, jij bent van de arme tak. Maar goed, even, want we hebben je natuurlijk niet zomaar vanavond hier uitgenodigd. Daar zit natuurlijk wel een verhaal aan vast. er zijn jouw collega-muzikanten uit datzelfde dorp Volendam voortgegaan, eh, voorgegaan. Eh, onder andere Alaska, Frank Bond, eh, Dandelion, Paul Bond. En dan hebben we ook nog een keer Dick en Martijn gehad onder One Clueless Friend. de meesten toch onder het, ja, onder het dakje van King Records. En dat doe jij dus ook, geloof ik, toch? Of niet? Eh, ja, mijn eerste single is uitgegeven door King voor, Daar ben ik ongelooflijk blij mee ook. Ja. Voel me echt vereerd. <laughs> ja. Hoe zijn ze bij jou uh, eh, terechtgekomen? Heb je gewoon eh, meegedaan aan iets wat, wat bij de Pius in Volendam... het club en buurthuis, want daar zetten ze wel eens bepaalde dingen op, op ja, in gang. Dus ik neem aan dat je daar een beetje wegwijs bent geworden in die, in die periode. Ja, ik, eh, ik zag de cd-presentatie van eh, de Singer-Songwriters Guild. Ja. Die hadden allemaal nummers op plaat gezet. Ik was bij die presentatie en ik, eh, ik was net gestart met gitaarspelen. Ja. En ik dacht van, dit wil ik ook. Dus ik begon met mijn eigen nummers begon ik, een beetje te spelen bij de Singer-Songwriters Guild. En na een paar jaar zei Frank, ja. deze, dit nummer Romance, dat wil ik wel graag op, op plaat zetten. Ja. is, is dat een beetje ook de startschot voor meer dingen? Dus dat er wat meer in de pijplijn gaat zitten de komende tijd? als in releases? Ja. Ik heb nog eh, releases staan. Ja, twee voor dit jaar. Ah, dus, dus er komt toch nog wel het een en ander eh, aan. Ja, dat, staat wel in de planning. Ja. Eh, vanavond ga jij ook zes nummers spelen. Dus dat gaan we zo horen. Ja. Ehm, wat kunnen we ongeveer een beetje verwachten? In welke richting moeten we het een beetje zoeken? Ja, het is wel vrij folky. Dus mijn grote in, invloeden zijn Laird Cohen, Jess Malina... En Bob Dylan, ook al hoor je dat niet zo heel erg veel. Uh, Leonard Cohen vind ik altijd zo'n mooie met zo'n doorrookte stem. Ja, ook, vooral in de eh, laatste albums. Ja, nee, nee, nee, nee. Oh, ja, ja, en oh. eh, ja, vooral dat laatste werk. Want hij zag zijn eigen dood toch wel een beetje aankomen om, op een bepaalde reden. En dat, dat, voelde ik, dat voelde ik ook een intrigerend verhaal. Wat hij helemaal aan het eind van zijn leven heeft gemaakt. Zeker weten, ja. ja. Ehm, goed, we gaan je straks eh, natuurlijk horen. Maar we gaan natuurlijk ook eh, het eh, lijstje met muziek even afwerken. Suzanne Sanders heet zij. En dit is haar laatste single. En het nummer dat heet High Tides. I received a letter containing answer. The words slightly slanted, some of them obscured by stains. The edges tattered and wrinkled, traces of a struggle. Words of insecurity have won and found their way. it's time you back. used to be. But then I see it's getting dark. I stare and start walking through the gallery hall. just wanna pack your things and get the hell away from this sweet lake city. You spent all day doing work that doesn't pay enough, and you don't even like enough. You wanna get away from this sweet lake city. This sweet lake city. We're all drunk in the morning on dreams that you don't even dare to tell evening, it seems like they're right there. We're all hooked up on plans made by someone we hardly know at all. But it's hard to get up in the morning when life drags you Sang op Sweet Lake City, oftewel Zoetermeer. En dat is eh, van Marvin Day en zijn band. En eh, hij heeft ook een eh, album uitgebracht hier bij ons. ik neem aan dat het allemaal werkt. Dus ik ga gewoon eventjes naar de andere kant kijken. En dan staat Jacob D. Edwards, zoals hij eigenlijk heet, klaar. Moet ik even het lijstje erbij pakken, want ik heb hier een mooi lijstje gekregen van hem. Eh, de eerste twee eh, eh, nummers die heeft hij opgeschreven. Dat is Medusa en Love's Regret. Kun je iets vertellen over Medusa, waar het over gaat? Medusa gaat over de zeg maar, niet verboden liefde. Een, een liefde die nooit is geworden eigenlijk. Maar die nog steeds... Die dame geeft me nog steeds een beetje een zwak. Ten alle tijden. Als ik, altijd als ik het tegenkom ook. Dus het is, nog steeds heel relevant. Is het iets van een onbereikbare liefde en toch een, eh, een, een iets, iets stil iets eh, blijven voelen of wat dan ook? Ja, precies dat eigenlijk, ja. Oké. Ehm, ik zou zeggen, laat maar horen. Alright. Love yourself or lose yourself, she said. with make a sailor probably some aphorism she read inside some cliche little booklet. But she's right, I'm putting myself down. There are some things that need some changing. I need your help along the way. I still turn my blindest eye when I see that last glass was too many. Still get high to pretend that I can smile. And I do believe I love her still. She's been more than just a friend for the longest fucking while. some changing. I need your help along the way. do so with no serpent crown. You're a siren that refuses to seduce. Mm, and I do believe I love you still. You're my gateway from the solid ground. that needs some changing, and I need your help along the way. There are some things that need some changing. I need your help along the way. I need your help along the way. ja, ja, ja, ja. Ja, je hoort het al, eh, er is eh, publiek uh, meegekomen. Dus het is altijd wel mooi dat er nog... want anders blijft het altijd een beschaafd jazzapplausje van Marcus en van mij. Maar goed. nou, heb jij ook iets met jazz? Ehm, is het nummer wat, wat we gaan horen wat je nu gaat, eh, wat wij, eh, wat je nu gaat spelen, is dat ook een beetje jazzy? Of, er, eh, komt wel, komt wel later een nummer wat ah, een beetje wat Paul Simon akkoorden heeft. Een beetje Chad Atkins akkoorden ook. Dus ik ben een beetje te vroeg. Nou goed, het tweede nummer wat Jacob D. Edward gaat spelen is Love's Regret. hurt you, friend? Did I make you cry? After all the time we spent, we have to say goodbye. Seeing you will only hurt me more. The wounds we got are still feeling so sore. Don't cry for me, babe. I'm not worth your tears. I'm just a dog without a bone, with endless hopes and fears. Stay away, stay away, stay away. but don't wanna lose me. Stay away, stay away, stay away when you hold me so close. Oh, stay away, stay away, stay away if you don't wanna leave me. Stay away, stay away, stay away when you hold me so close. Find yourself a lover, and I will do the same. Our time was truly wonderful. The end it sadly came. And I don't wanna lose you, my friend. And to hurt you, to hurt you was never my intent. There may be a stake in your heart. Oh, but I apologize. And that's a start. Stay away, stay away, stay away if you don't wanna lose me. Mm. Stay away, stay away, stay away when you hold me so close. Oh, stay away, stay away, stay away, but don't wanna lose me. Oh, stay away, stay away, stay away when you hold me so close. was hem. Eh, twee nummers eh, van eh, Jacob D. Edward. het is, ja, we moeten zo dadelijk toch even wat aan hem vragen. Ah, nou, hij komt toch deze kant op. Dus ik kan hem gelijk ook wat meteen onder zijn neus wrijven. Zeg, als ik dit zo hoor, dan zit er, er wel iets van een soort verschuurde, hartverscheurend iets afstoten. En toch ook tegelijkertijd dichtbij blijven. Bij mij gaat het altijd over, over tegenstrijdigheid. Ah. ik ben hopeloos romanticus. Dus ik, moet, ik kijk altijd alles van twee kanten. Een soort van ideaal dat nooit in complete wording kan komen. Het is altijd, het is altijd het dilemma. <laughs> Een, een dilemma. Daar ging dit, eh, volgens mij dit, eh, dit liedje ook heel erg eh, sterk over, heb ik een beetje het idee. Dus. Ja, zeker weten. Het <laughs> komt altijd een beetje terug in, mijn, in songwriting. Nou goed, we, gaan je straks natuurlijk nog een keer horen. nu eerst weer even tijd voor Nederlandstalig werk. En dat is Delize. En dat nummer dat heet Helden. maar door blijft gaan. Waarin stilstaan nooit echt past. Ben jij al in de weer voor dag en dauw? Is jouw hart van goud jouw kompas? Jij brengt zoveel meer dan wordt gevraagd. Dat is toch mijn taak, vraag je verrast. oh. oh, oh. anker als alles lijkt te wankelen. Je zet koers op volle zee. Iets wat ik zeg. ik zeker weet waar de moed ontbreekt, ga je door en je twijfelt niet. Dat is geen klein. moment in the air tonight. Put your hands on my chest, alright. Can you feel it? Like I feel it. Yeah, there's a moment in the air tonight. And like a Viking, I'm prepared to fight for that feeling. Yeah, that feeling. It's not a sentimental love song, I promise you. Ja, vielen. Dat was eh, Jonas Brug, zo heet hij. Eh, samen met de London Community Gospel Choir. Eh, ook een nummer wat, wat vrij recent is uitgegeven. Delise hoorde je daarvoor met Helden. Straks gaan we weer verder met Jacob D. Edward. Maar eerst een band die hier geweest is. Toen speelden ze heel akoestisch, maar ze kunnen dat ook heel stevig. En dan heb ik het over New MUZIEK zij is ook een van de, eh, de studenten eh, op het conservatorium in Haarlem. Het eh, conservatorium Haarlem in Holland. Dat is de opleiding van muzikanten hier in de, de buurt. En Emmy, zo heet zij, heeft ook een band. What's Going On hoorde je daarvoor. New Bliss met Flawless. Ik zei dat er één nummer nog zou zitten, maar dat zijn er stiekem toch twee geworden. Maar wat maakt dat uit? Uh, Jacob D. Edwards staat weer klaar. Birmingham Ballad, dat is eh, de eerste die eh, we gaan horen. Ik eh, ga straks wel even vragen over de liedjes en nog, nog wat. laten we maar eerst gewoon het nummer horen. Hier is Birmingham Ballad. All right. Come crashing through the bedroom door. Floors lined with clothes and empty bottles. I guess that I'm staying. It's lights out once again. Breath guts, the silent atmosphere. Crooked smile, so melancholy sleepy gaze from eye to eye. It's lights out once again. Then away when I want a company. Crash on this mattress on the ground. You took my breath, I closed my eyes. It's lights out once again. Hand rolled cigarettes never tasted so damn sweet. We built a smoke screen, hid our words. I'll never see you again, but still we smile and wallow in our bitterness so sweet. Stranger, wake up in my arms. Hold me tight, let me go. Stay right here. Leave me now. It's lights out once again. I miss you this sleepless night, New blissful sorrow, fading memory. I wish I knew your name. It's lights out once again. <laughs> Het, het, het volgende nummer, dat is dus toch weer de romanticus van, eh, van de kant van Jacob D. Edward. En dat is ook de single die we hier eh, een paar keer ook hier hebben laten horen in eh, Alternative FM. En dat nummer heet Romance. Polly finds the man who flirts with a fool. little bird should fly low in the midst of spring. Soon ship without a sail could sail the sea again. The wind will surely sing with him. It seems that you have grown so old and bitter. you've grown tired of this sea of all recurring themes. All the young birds coming in, flying out again. It's an endless tale. For you, it seems. Now you crave the changes. The glimmers of the new are in the past. Life is just a wheel that keeps on turning. till it finds and stop at last. I admire all the songs you sang, the tales of men who came before, the ones who broke the chain of life, the ones who never asked more. As now you crave the changes. the glimmers of the new are in the past. Life is just a wheel that keeps turning. Until it fine its stop at last. Ja, ja, ja, ja. We gaan hem straks natuurlijk nog een keer eh, terug horen eh, bij uh, Alternative FM. Maar eerst hebben we nog nieuwe muziek. Of tenminste van vorige week. Out of Skin is dit. I cannot see. I'm deeper than the deepest sea, deeper than the deepest sea. met hun eh, laatste single Aydin was dat. Eh, en eh, er nog één, want dat is van de jarige Job van deze week. En zij is Fabiana Dammers, want deze dame die heeft hier ook veelvuldig een aantal optredens gedaan bij de FM. Afgelopen week vierde ze haar 35e verjaardag. Hier is I Wonder tot aan het nieuws van 9 uur. You're beautiful, you know it.